Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Leerlingen op de basisschool mogen vanaf vandaag officieel geen mobieltjes meer meenemen in de klas. Het verbod ging eerder alleen op middelbare scholen. Veel leerlingen daar vonden het toen maar onzin. Ik denk dat het niet handig is, want je hebt wel gewoon eh, moeten inloggen voor op de laptop en roosters kijken. Dus, uh... Ja, is niet fijn natuurlijk. Soms kun je nog even op je telefoon maar. Het is ook wel een beetje overdreven, want soms heb je gewoon telefoon nodig in de les en dan mag je niet pakken Ze doen daar een beetje streng over. Onderzoekers zeggen dat leerlingen minder afgeleid raken en daardoor beter presteren. Ook zou de sfeer in de pauze verbeteren. Daarom geldt het telefoonverbod vanaf vandaag dus ook op de basisschool. En vandaag moeten de eerste verdachten van een bendeoorlog in IJmuiden voor de rechter komen. Begin dit jaar waren daar tientallen beschietingen, werd er brand gesticht en waren er explosies. Het geweld werd waarschijnlijk veroorzaakt door ruzie in de drugsbendes. Taxidienst Uber heeft gegevens van chauffeurs gedeeld met opsporingsdiensten. Onder meer Trouw en het FD schrijven over uitgelekte documenten. Daaruit blijkt dat namen, foto's en zelfs locaties van chauffeurs werden gedeeld... met opsporingsdiensten binnen en buiten Europa. Uber zegt dat ze niets hebben gedaan wat niet mag. En studenten, docenten en andere medewerkers van het hoger onderwijs voeren actie in Utrecht. Ze vrezen voor enorme bezuinigingen op universiteiten. Er staan 5000 banen staan op het spel, dus mensen die maken zich daar grote zorgen over. En dat, eh, en dat merk je zeker. Eh, of eh, dat plannen voor, ehm, voor nieuw onderzoek of plannen voor investeringen in goede faciliteiten, onderzoeksfaciliteiten, onderwijsfaciliteiten, dat die nu even onhold zijn vanwege de onzekerheid die eh, boven de hoofden van de universiteiten hangt. Op Prinsjesdag wordt meer bekend over mogelijke bezuinigingen. Dan maakt het kabinet bekend hoe het geld het komende jaar wordt verdeeld. En het weer nog droog en flink wat zon. Later zijn er meer wolken en is het broeierig. Vooral in het noorden en oosten is er vanmiddag kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar het is nog steeds druk. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort na een ongeluk tussen Naarden en de Eemnes. 5 eh, kilometer file. rijstrook is nog even dicht op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Zaanstad Koog en Knoopend Koenplein. Bijna 10 minuten op de A9 Diemen Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. 10 kilometer file. 25 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Rotterpolleplein 15 kilometer file. 10 minuten op de A10, Koenplein richting Knoop het Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid en een kwartier op de N516.